Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Onderhandelaars die hebben gepraat over een staakt het vuren in Gaza... vinden dat er een korte wapenstilstand zou moeten komen. Volgens Amerikaanse media hopen de bemiddelaars dan dat er meer vertrouwen komt... tussen Israël en Hamas om daarna te kunnen praten over een pauze van zes weken. Amerika en landen in de omgeving van Israël zien het plan wel zitten, zegt de Wall Street Journal. Israël zelf is al een paar dagen niet meer opkomen dagen bij de gesprekken. Het kabinet wil er alles aan doen om te voorkomen dat chipmachinefabrikant ASML naar het buitenland gaat. Het bedrijf heeft gezegd dat ze erover nadenken... omdat ons land door nieuwe regels minder aantrekkelijk is geworden. Het kabinet moet er niet aan denken, zegt verslaggever Wilco Boom. En daarom is er een geheime operatie opgetuigd met de codenaam Beethoven... Eh, door de meest betrokken ministeries. En dan heb je het over eh, economische zaken, buitenlandse handel... financiën en algemene zaken... om het bedrijf dus comfort te bieden... zodat die plannen eh, van tafel gaan. Wat operatie Beethoven inhoudt is niet duidelijk... maar demissionair premier Rutte zou zich er persoonlijk mee bemoeien. Tijdens zijn premierschap vertrokken al twee andere grote bedrijven... Shell en Unilever. Hij wil niet dat het nog een keer gebeurt. En iedereen die wel eens in Spanje uit eten is geweest weet het. Voor tien uur zit je in een restaurant in je eentje of tussen de andere buitenlanders. De Spanjaarden komen pas veel later. Dat moet stoppen, zegt de Spaanse minister voor Arbeid. Want het is echt niet gezond voor koks en obers om tot zo laat te werken. No es razonable. Y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. in de rest van Europa zitten ze ook niet zo laat te tafelen, zegt de minister. Niet iedereen is het met haar eens. Zo zegt de regio-president van Madrid dat de regering erop uit is om mensen verveeld thuis te laten zitten. Het weer nog vanochtend grijs en op sommige plekken dichte mist. In het noorden blijft het bewolkt.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 Taking the gifts and Little B rang, having great big fun until he got the note saying toe the line or blow, and that was all she wrote. He be making like a feline, heading for the borderline, going. Ooh.